Hij betrapte haar daarbij toen hij terugkwam op de hotelkamer waar ze samen verbleven. Joran was even het hotel uitgegaan om koffie te halen. Volgens de berichten in de Peruaanse pers was Van der Sloot zo woedend dat hij Stephanie Flores sloeg en de nek brak. Op de laptop stond naar verluid informatie over Natalie Holloway, het Amerikaanse meisje dat vijf jaar geleden verdween op Aruba. In die zaak is Van der Sloot nog altijd verdachte. De Spaanse ambtenaren hebben voor 24 uur het werk neergelegd... uit protest tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Spaanse regering. Die heeft hun salarissen met 5% gekort en voor volgend jaar bevroren... om het omvangrijke begrotingstekort terug te dringen. Ook in het onderwijs, ziekenhuizen en bij de luchtverkeersleiding wordt gestaakt. Wel heeft de Spaanse regering een minimumdienstverlening bevolen. In Guatemala is de moordenaar van 15 Nicaraguanen en een Nederlander veroordeeld tot 820 jaar celstraf. De man was lid van een bende die in 2008 een bus overviel die onderweg was van Nicaragua naar Guatemala. De passagiers werden doodgeschoten en verbrand. Een van hen was een Brabantse student die klaar was met zijn stage en in Guatemala het vliegtuig naar Nederland zou nemen. In Chicago is soulmuzikant Marvin Isley overleden, die bekend werd als bassist van de Isley Brothers. Het trad begin jaren 70 toe tot de groep van zijn oudere broers en speelde mee op verschillende hits, waaronder Dead Lady en het protestlied Fight the Power. In 1985 scoorde hij met de groep Isley Jasper Isley de hit Caravan of Love. Marvin Isley is 56 jaar geworden. Dan het weer in de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten fikse buien, middagtemperatuur.